uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Kamp blijft erbij dat Axo Nobel het best zelfstandig kan blijven. Gisteren kwam de Amerikaanse verfabrikant PPG met een nieuw hoger bod. Kamp zei bij BNR dat het voor de economische structuur goed is als Axo Nobel Nederlands blijft. Vanmiddag is de aandeelhoudersvergadering van Axo Nobel. Het nieuwe overnamebod van de Amerikanen staat officieel niet op de agenda, maar het wordt wel besproken. Bij een schietpartij in Zoetermeer zijn twee doden gevallen. Dat gebeurde op een industrieterrein. De omgeving is afgezet en de politie zoekt met een helikopter naar de dader of daders. Een getuige zegt tegen Omroep West dat hij na de schietpartij een BMW zag wegrijden. Een paar straten verderop is een uitgebrande BMW gevonden. De boekhouding van elf transportbedrijven is in beslag genomen. De bedrijven zitten in Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Flevoland. Ze worden verdacht van gesjoemel met de rij- en rusttijden en het werken met schijnconstructies. Chauffeurs zijn dan op papier in dienst van een buitenlands bedrijf, maar in de praktijk werken ze voor bedrijven hier. Die hoeven dan minder salaris te betalen. Bij luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft het personeel een reddingsplan, dat bedoeld was om een faillissement te voorkomen, weggestemd. In het plan stond dat er duizend van de ruim 12.000 banen weg moesten en de lonen zouden met 8% omlaag moeten. Het personeel hoopt dat de Italiaanse overheid bijspringt. Investeerders weigeren nog langer te betalen. Het is onzeker of Alitalia volgende maand de salarissen nog kan betalen. Tientallen koeien moeten worden afgemaakt na een grote brand in een stal in Lippenhuizen in Friesland. De brandweer wist alle 50 koeien naar buiten te krijgen, maar door de hete lucht die ze hebben ingeademd zijn de dieren er slecht aan toe. Volgens veeartsen zijn de meeste koeien niet meer te redden. Het weer, bewolking, zon en buien met kans op hagel en onweer. En in het noorden ook wat natte sneeuw. Met 8 tot 10 graden is het koud voor eind april.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 Zo, om de midden die broek even losmaken, hoor. Ik zal even die dingen een beetje wegzetten. Dat ik het even een beetje opzij zet. Huppe, nee, zo. Doe ik even ander broekje aan. Even die... Oh, we hebben Chinees net gehad. Zo, de midden, zeg. Ik laat even die babypangen eruit, hoor. Zo. Oh, lekker, Als, als, je zelf als je Chinese hebt ook, als die broek dan los kan, die eerste knoop. Oh, dat je die hele babypangen zo op tafel kunt leggen. Zo. Lekker, hè? Oh, man, man, man. Oh, hey, schoentjes, hè? Hey. Ja, broekie. Hey. Ik doe even de broekie aan. Ik doe even mijn stoeibroek aan. En ik, uh, ik kleed me even om op het podium. Dat is een beetje ordinair dat ik me hier omkleed. Maar ja, als ik wegga, gebeurt er niks. Hè? Ik kan in de coulissen gaan staan, maar dan gebeurt er helemaal niks. Dat is het broer aan een programma Hé. Hey. Hé, hey, hey. Buongiorno. Ja. Ik weet wel waar ik draag. Even aan de broekje aan, dus ook geen kijk. Zwarte sokjes bij die witte beentjes. Ik zal eventjes proberen dat ik ook een beetje weer fatsoenlijk eruit kom te zien. Even andere schoentjes aan. Dan kan ik een beetje weer springen en zo. Weet je, wat? ik even ding van mijn hoofd. Ah, zag je het? Hanetje. Zag je bijna niet, hè? Hanetje. Nou, ja, lach erom. Het is een hele toer geweest om zo'n hanetje te krijgen. Tenminste als jongen, Ja. Die hanetjes die koop ik altijd bij de HEMA. En, eh, nou ja, ik weet niet hoe die HEMA hier is, maar zo de mieter. Eh, eh, die HEMA bij ons, ik zal, eh, nou, ik zal een voorbeeld geven. Dan loop ik die HEMA bij ons loop ik binnen en dan loop ik op zo'n meisje van de HEMA af. En dan zeg ik tegen dat meisje, zeg ik, eh, dus ik zie dat meisje zo en ik loop op zo'n meisje af. Zo die HEMA binnen. En ik zeg tegen dat meisje, dag juffrouw, ik wou graag haarnetjes. Haarnetjes? <laughs> ik zeg, nee, kangeroes nou goed. Kangeroes? <laughs> en uh, ja, dus zij zij drukt direct op zo'n intercom, ze drukt zo, direct op zo'n intercom, dan roepen ze de bedrijfslijster. En de bedrijfslijster van onze HEMA, die heet Ina. En Ina, Ina dat is echt een 2 bij 2 Zo dit. Als, als Ina door de HEMA loopt, dan golven die tegeltjes zo achteraan. <laughs> Dit is Ina. Ik dacht, ik dacht, eh, wat zijn die paden breed in onze HEMA? Maar nu weet ik pas waar dat is. Ja, krijg het, <laughs> ja. Krijg het volgende tafereeltje krijgen. Ina loopt op dat meisje af. Zo. Wat is dat? Die, die jongen wou graag aanleidjes. Aanleidjes? Nee, kangaroes nou goed. Nou, er komt een heel, hele, heleboel komen nog. En, uh, dus ik dacht, ik denk, laat die haanetjes ook maar, laat maar gaan. Ik koop wel iets anders. Toen heb ik, wat heel lekker bij de HEMA is, niet om reclame te maken, maar die, die warme worst bij de HEMA. Oh, ik vind het altijd een beetje ordinair om ermee over straat te lopen. Het is wel heel lekker. Meestal ga ik even achter een lantaarnpaal staan en dan... Dat niemand dat ook ziet, hè? En toen heb ik ook, uh, heb ik ook wol gekocht bij de HEMA. Hier, wol. Hier. Hé, hey. wol bij de HEMA. hè? Keurig, hè? Heb ik zelf een truitje gebreid. Ik zal het even aantrekken, dus dan kun je het ook een beetje zien. Dat modelletje. Hier, zelf gebreid. Keurig, hè? hey. ja, ik doe niet de hele dag gek, hè? <laughs> beetje... Afijn, toen had ik nog een knotje wol over. Ik denk, kan mij toch schelen? Ik, ga, ik, brei, ik brei gewoon door. Hup! lekker stevig. Na, uh, na Bert Visser. Hè, met zijn HEMA-verhaaltje. Greta van Vliet, of Greta van Vliet zal het al heten. Ik denk dat ze Amerikaans zijn. Ik probeerde dat even te vinden, maar uh, ze hebben nog niet zo'n zo'n Wikipedia gebeuren. Het is in ieder geval een rockband en het, eh, het nummer dat heette Highway Tune. En lekker stevig. Beetje stof uit je oren. Mag wel. Goed, Greta Van Fleet. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze schijnen wel bekend te zijn. En ze toeren ook. Dus. Oké. Eh, eens even zien hoe laat het is. Ja, nou, uh, zometeen krijgt u het recept. Dat heb ik ook nog klaarstaan. Ja. Maar eerst nog even Lee Hazelwood. This is for baby. When loneliness is knocking at my mind. Happiness is something I can't find. pleasure seems 40 miles behind. She comes running. If I stand in someone else's rain, feeling 40 million drops of pain, she knows what and who's to blame as she comes running. And if my dreams all turn to seed, and if my flowers turn to weeds, she knows exactly what I need. She comes running. the day the world puts me down in some empty space in the ground. And I'll bet if I make a sound, eh, she'll come running. She Comes Running. Zo heette het. En het was van eh, Lee Hazelwood. Die man die ooit nog eens een eh, hintje heeft gehad met, eh, met, met Nancy Sinatra. Ja. En dat heette toen Going to Jackson of zo. Ja, zoiets. Nou, jij even weg. Zo. Deze moet ik hebben. Ja, helemaal goed. Het recept van de week. Ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja, en eh, het is een eh, fantastisch recept, want ik heb het gisteravond zelf gegeten. Ja. Dus ik was proefkonijn voor u, dames en heren. En het was heel erg lekker. Ja, het was heel erg lekker. Eh, het heet eh, rode koolstampot met, gehakte, met gehakt haché. Niet gehakt haché, met gehakt haché. Nou, pas wel bij die temperaturen kan je best wel haché eten. Dat is best lekker. Het is voor twee personen en de bereidingstijd is ongeveer 30 tot 45 minuten. Je bent er wel even mee bezig, maar nee, ook wat. 900 ehm, gram kruimige aardappelen moet u ervoor hebben. Verder 400 gram rode kool. Pot of diepvries. Vers, maar ook. 300 eh, gram soepballetjes. Drie grote uien in grove kwartringen gesneden. Eén pakje mix voor haché. Eh, bekende oranje pak. Hè? Mag geen merk noemen. Een halve theelepel eh, gemalen laurier. Uh, anderhalf, of een halve theelepel gemalen kruidnagel, boter of margarine. Nou, boter is lekker, denk ik. Bereiden. Let op. Verhit de boter en bak hierin de gehaktballetjes rondom bruin. Voeg de uien toe en bak deze eventjes mee. Bestrooi met de laurier en kruidnagel en blus af met 250 milliliter water. Zet het gas laag en laat dit zo circa minuten, 10 minuten zachtjes stoven. Voeg daarna nog eens 500 milliliter water en de mix toe... en laat het nog een kwartiertje op laag vuur gaar worden. Af en toe roeren, dat wel. Kook intussen de aardappelen, gaar en verwarm de rode kool. Stamp de aardappelen fijn en schep de rode kool erdoor. Serveer met de haché. Een tip? Vervang een deel van het water eens door bier of rode wijn. Voor een verrassend andere smaak. Ja, bier en rode wijn. Zo kweek je alcoholisten. Maar goed, eh, eet smakelijk vooral. En eh, mocht u het allemaal niet zo eh, snel hebben kunnen volgen, wat natuurlijk logisch is. Het recept staat al op onze Facebookpagina www.facebook.com schuinstreep daar kunt u het rustig nog eens even nalezen. Dit heerlijke recept. Ik heb het gisteravond zelf gegeten. Echt waar, ik leef nog. En het, het was lekker hoor. Oeh, oeh, oeh. Nou. Dus ik zou zeggen is eh, Angela die het recept eh, bedacht heeft. Eh, mede namens haar. Dus eet vooral smakelijk. Jawel. En wat uh, Curtis Mayfield... Oh nou ja, wat Curtis Mayfield betreft... Die zegt dat we allemaal vrede moeten hebben. We got to have peace. We zullen hem geloven. to cease. vinden we allemaal. Maar nou nog het doen. Nou nog zover krijgen. hè? Ja. Maar goed, het was eh, Curtis Mayfield. De man die we al kennen van Don't Worry If There's a Hell Below We're All Gonna Go. En eh, Move On Up. Ja, Nou, dan past de volgende plaat eigenlijk ook wel een beetje bij. Zo, People Get Ready. Nou ja, je moet een beetje klaar zijn voor als je vrede wil. Dus uh, you gotta have peace. People Get Ready. Ja, dat is eh, mooi. Dit is een eh, oudje van de Impressions. Ah, gevoelig. People Get Ready. Yeah. People get ready as a train just get on board. All you need is faith to hear the dealers humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. So people get ready for the train to join. grow thinner, for there's no hiding place against the kingdom's throne. So people get ready, there's a train. just thank the Lord. People get ready. Better, wees er klaar voor. Ja, en eh, dat waren die impressions. Beetje gospelachtige. Wel mooi eigenlijk. Tuurlijk, moet ook kunnen. Uh, even, ja, ik wou zeggen, gebeurt er nog wat, maar... Dit is Lana Del Rey. En het heet Lust for Life. Dit is nieuw. of all your clothes. Ga weg, mens! 9 graden buiten. Nog niet eens. En dan take off your, all your clothes. Ja, mooi niet. En dan zeker ook nog voor, de, voor die camera hier. Nou, echt niet. Volgens mij alle luisteraars. Voor zover ik die heb. <laughs> Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Mezelf. Ja, door mij gewoon. Lekker. Ja. Gewoon door mij. Ik doe het gewoon zelf vandaag eens een keer. Ook wel leuk hoor. Goed, nou daar gaat hij dan. Aanvulling en eh, kleine update van het regionieuws van vandaag 25 april uh, eh, 2017. Huizenkopers die een hypotheek met een langere rentevaste periode afsluiten... worden vaak misleid. Door de zogeheten verhuisregeling. Dat stelt de vereniging Eigen Huis, de VEH, dinsdag. Starters die een hypotheek afsluiten met nationale hypotheekgarantie en een rentevaste periode van 20 of 30 jaar komen bedrogen uit. Wanneer ze verhuizen naar een woning die niet in aanmerking komt voor eh, de nationale hypotheekgarantie, schrijft de vereniging. Dit geldt voor hypotheekklanten van ING, Bijbouwen, Allianz en uh, Hypotrust Goede Start. De vereniging onderzoekt de verhuisvoorwaarden en, eh, van 35 geldverstrekkers. Bij zo'n verhuizing mogen de behuizenbezitters hypotheek met laag, eh, lage rente niet mee verhuizen. En moet er een nieuwe hypotheek worden afgesloten. Omdat ze maar kort gebruik hebben gemaakt van de vaste rente... was het voordeliger geweest om een hypotheek met kortere en voordeligere renteperiode af te sluiten. Volgens de vereniging Eigen Huis is er sprake van misleiding. De VEH eist dat geldverstrekkers de nationale hypotheekgarantiebeperking eh, voor alle klanten schrappen. Ook wil de vereniging dat geldverstrekkers hun klanten actiever en duidelijker voorlichten over de verhuisregeling. De Consumentenbond waarschuwt mensen voor eh, slotenmakers die soms hoge kosten rekenen voor het openen van een dichte deur waar de sleutel kwijt is of binnen is blijven liggen. Dit gaat regelmatig ook gepaard met enige vorm van intimidatie. De Bond krijgt wekelijks klachten van consumenten over de prijzen... die soms variëren van 200 tot eh, meer dan 1000 euro. Naast deze eh, hoge prijzen wordt ook geklaagd over het onnodig ondoorboren van sloten... het veroorzaken van schade en het aansmeren van nieuwe en dure vervangende sloten. Een föhn voor op reis van het merk Telefunken blijkt brandgevaarlijk te zijn. Blijkt uit een mededeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Vastgesteld is dat bij onvoldoende luchttoevoer brand kan ontstaan in het apparaat. De verkoop van het product, de Telefunken Herdraaier Level 1200 Watt, is inmiddels stopgezet. Wie een dergelijke föhn bezit met het eh, nummercombinatie 22333 en 2037911 eh, doet er goed aan die niet meer te gebruiken. De haardrogers kunnen worden teruggebracht naar de winkel waar de kopers, die hun geld terug kunnen, waar de kopers hun geld terug kunnen krijgen.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 Eh, er zijn vandaag vele buien en deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. Tussen de buien door zijn er uh, felle opklaringen. De wind die uit, uit het noordwesten waait is matig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar hooguit een graad of 9. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met nog altijd kans op een bui. De noord- tot noordoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen verandert er weinig. De zon schijnt geregeld, maar, het komt ook, eh, maar er komt ook tot buien. En daarbij is altijd hagel en onweer mogelijk. De noordenwind is matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. En als ik goed ben ingelicht geldt dat ook voor de Koningsdag. Dus het wordt niet echt warm met die Koningsdag. Maar goed, ik heb ook gehoord dat het volgende week naar 20 graden gaat ik gehoord hoor. Dus misschien is het wel zo. Je weet maar nooit. stepped off the train. dodging the evening rain. These days just ain't the same without you, lady. Right now, my feet are wet and they don't know the steps. Or maybe they regret me leaving, lady. You're my passport home, my guiding light, my hand to hold don't you know that you're my passport home? Without you close, I can't go on. So darling, Heideman. En het nummer heet Passport Home. En uh, nu voor alle alcoholisten onder u. Hier is een glas. Red wine. Dat op dit. tijdstip. glas rode wijn. Nou ja. Go to my head. Make me forget that I still need a soul. It's up to you. All I can do, I've done. But memories won't go. No memories won't go. I'd have sworn that with time. Tetro heeft er een versie van gemaakt. Eh, UB40 heeft er een versie van gemaakt. Maar dit was de echte Neil Diamond. Met zijn originele glaasje rode wijn. Jawel, wel een oud wijntje nu hoor intussen. Zo klonk het ook trouwens. Ja. En zo gaan we tot twee uur nog maar een beetje genieten van lekkere muziek. And in this sticky heat I feel you Open up to me Love Comes out of nowhere, baby Just like a hurricane And it feels like rain and it feels like rain. Lying here underneath the stars, right next to you. And I'm wondering who you are and it feels like rain. And it feels like rain. Ja, kan. Kan. Buddy Guy was dit. En het klonk wel lekker hoor. Hou daar wel van. Van dit soort eh, soul music. Zo waar. Eh, oké, nou we gaan lekker door. Morgen zijn we er trouwens ook. Hè? Dat is eh, afwijkend op woensdag. Maar vanaf morgen is dat elke week zo. Gaan we weer drie dagen per week. althans ik dan. Drie dagen. En dan maandag Cheryl. En voor de rest drie dagen ik. En op vrijdag hebben we dan Watertoren Sport op deze tijd. Dat is lekker gezellig, ja. Yeah, yeah, yeah, yeah. wijze altijd de saxofoon bespeelde in de eh, E Street Band van eh, Bruce Springsteen. Helaas niet meer onder ons. Maar eh, het was hem wel. En uh, 7 Up, wat een lekkere plaats. Zeg. Niet te geloven. Oh. eens even kijken, wat staat er nu nog? Oh ja, er staat nog een leuke. Ja, we hebben nog een hele leuke. Van Jackson Brown. Ja. Ook een het vanmorgen, zei, zei Angela gelijk van... Hé, hey, dat is een Zuid-Amerikaans harp. Ja, nou dat klopt. Jackson Brown. Linda Paloma. At the moment the music began, and you heard the guitar player starting that played in losing the light. inderdaad Zuid-Amerikaanse harp. Eh, Los Paraguayos maakte daar vroeger altijd geluid, eh, gebruik van en zo. Nummer uit Linda Paloma en tot als laatste vandaag Johnny Cash. For the good times. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time. for the good times. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time. for the good time. gevoelig toch allemaal was En uh, dat nummer dat heet For eh, the Good Times. Ja, en als je dit muziekje hoort, de Crusaders, Jazz Crusaders. Nee, de Crusaders zijn dit. Vroeger heette ze Jazz Crusaders. You know. Met een liedje dat eh, ooit werd geschreven door Sly Stone. Sly and the Family Stone. Thank you for letting me be myself. Nou, dank u dat u mij zelf liet zijn. Het is er weer klaar mee. Ja. Ja, je hoeft niet zo lang te wachten hoor. Morgen om 12 uur is het wederom ZFM Lunch. Oftewel Zandvoort Lunch. En vanaf eh, deze week, dus elke woensdag, ook weer live. Was een tijdje niet zo, maar we gaan het wel doen. Gaan het gewoon weer doen. Ja, rennen. Het gewoon weer doen. Gewoon weer lekker live. Drie dagen, vier dagen achter elkaar. En op vrijdag dan eh, hebben we natuurlijk uh, Watertoren Sport live. op deze tijd zitten. Althans het eerste uur. Misschien pakt hij er wel een uur bij. Waarom niet? Voor nu, ik dank u voor het luisteren. En uh, ik ga eh, mijn mijns weegs naar huis. En uh, ik zie jullie morgen wel weer. Ja. Dus, tot morgen dan.